tussen 26 graden in het noorden en plaatselijk 30 in het zuidoosten en oosten. Het zuiden onweer met kans op windstoten en hagel. Het blijft zonnig zomerweer met morgen temperaturen rond 24 graden. In het weekend tot een graad of 30.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 All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you think I don't access to your villa? Just for son of weakness, all of your clean on your pillar. You better watch your back before she turn into a killer.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 Onder hen zouden geen VN-medewerkers zijn. De bom ging af vlak naast een tankauto. De wagen stond op het parkeerterrein van een gebouw van het leger dat vlak bij het hotel in Damascus ligt. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. Telecombedrijf KPN stopt met de pogingen om de Belgische mobiele dochter Bees te verkopen. Door de huidige moeilijke marktomstandigheden viel de prijs tegen die voor het belbedrijf werd geboden, zegt KPN. Bees werd in juli in de etalage gezet en had 1,8 miljard euro moeten opbrengen. Eerder mislukte ook al de verkoop van de Duitse mobiele dochter E+. KPN hoopte met de verkoop daarvan ruim 4 miljard euro binnen te halen. Met de verkopen wilde KPN investeringen betalen en de positie in Nederland verstevigen, onder meer via het snellere mobiele 4G-netwerk voor consumenten. Nederland moet graanreserves opbouwen, vindt landbouworganisatie LTO Nederland. Voorzitter Maat pleit in trouw voor het opbouwen van een graanvoorraad voor een half jaar. De handel en de voedselbedrijven hebben nu een buffer voor zo'n tien weken. De graanprijs loopt steeds verder op door de slechte oogsten in de VS. Die worden veroorzaakt door aanhoudende hitte en droogte. LTO denkt dat graanreserves kunnen voorkomen dat graan te duur wordt voor veeboeren en bakkers in Nederland. In alle dorpen, steden en langs fiets- en wandelroutes komen tappunten voor gratis water. De waterbedrijven en gemeentes werken aan een landelijk dekkend netwerk van tappunten waar iedereen een flesje kan vullen.